5 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Iran ontkent alle betrokkenheid bij het incident gisteren in de Golf van Oman... waarbij twee olietankers vermoedelijk zijn aangevallen. Het gaat om tankers van een Noorse en een Japanse rederij. De bemanning van beide schepen bleef ongedeerd. Amerika wees direct Iran aan als schuldige, maar Iran zegt dat dat ongefundeerde claims zijn. De spanningen tussen beide landen zijn sterk toegenomen... sinds president Trump vorig jaar het atoomakkoord met Iran opzegde. Vorige maand beschuldigde de VS Iran ook al van sabotage... van twee Saoedische olieinstallaties en vier olietankers... voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten. Werkende vaders willen graag meer bij de zorg voor hun kind worden betrokken. Toch maken ze maar weinig gebruik van de bestaande verlofregelingen. Dat stelt kenniscentrum Rutgers in een rapport dat aangeboden wordt aan minister Koolmees. 11 van de vaders maakt nu gebruik van het wettelijk recht op ouderschapsverlof. Bij vrouwen gaat het om 23 Volgens Rutgers zeggen werkgevers vaak tegen vaders dat verlof niet past bij de bedrijfscultuur. Het kenniscentrum pleit voor een cultuuromslag... zodat vaders zich vrij voelen om verlof op te nemen. Het kabinet reserveert ruim 20 miljoen euro voor mensen die door milieumaatregelen hun werk verliezen. Bijvoorbeeld bij de kolencentrales die in 2030 dicht moeten zijn. Minister Wiebes wil onderzoeken of dat sneller kan. Vakbonden vragen al langer om financiële compensatie voor deze groep mensen. Meer dan 50 liefdesbrieven van de overleden singer-songwriter Leonard Cohen... hebben op een veiling ruim 770.000 euro opgeleverd. Cohen schreef de brieven in de jaren 60 voor zijn geliefde Marianne. Uiteindelijk leverden die brieven bijna vijf keer meer op... dan Veilinghuis Christie's had verwacht. De opbrengst gaat naar de familie van Marianne. Het weer de komende uren kan er wat regen vallen. In de middag is het vrijwel overal droog en komt de zon er af en toe bij. Het wordt 21 tot 25 graden.